de meeste punten. Als tweede eindigde Italië en derde werd Zweden. Maanden de finale voor de zevende keer op rij niet. De drie J's werden afgelopen donderdag in de halve finale uitgeschakeld. Het weer in het westen kans op een bui. Overdag bewolkt met een aantal buien. Een temperatuur van 14 graden aan de kust. Tot een graad van 16 in het binnenland. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANBB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 De Fransman zegt dat hij onschuldig is... Hij werd kort voor vertrek naar Parijs uit een vliegtuig gehaald. Het kamermeisje zegt dat hij haar tot twee keer toe heeft vastgegrepen en tot orale seks dwong. Ze ontsnapte en sloeg alarm. De socialist Strauss-Kaan wordt gezien als mogelijk uitdager van president Sarkozy bij de verkiezingen van volgend jaar. Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is een dode gevallen. De man overleed ter plekke. Twee andere mannen raakten gewond. Er is geschoten door een politieman. Of hij het dodelijke schot heeft gelost is onbekend. Rijksrecherche onderzoekt het incident samen met rechercheurs uit andere regio's. In Hoorn zijn bij een grote vechtpartij onder toeschouwers van een kickboxschalen zeker drie mensen gewond geraakt, van wie één zwaar gewond. De aanleiding voor de ruzie is onduidelijk. Zeker is dat toeschouwers op de vuist gingen en met stoelen naar elkaar gooiden. Anderen probeerden in paniek weg te komen. Buiten de sporthal Vredehof werd geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden. De politie kan met grote achterstanden bij de behandeling van kinderpornozaken. Er liggen nog 950 zaken op de plank. De laatste tijd loopt het aantal onbehandelde zaken flink op, onder meer doordat er veel mankracht gaat zitten in de Amsterdamse zedenzaak. Verder speelt volgens de politie mee dat er in het kader van internationale samenwerking steeds meer zaken uit het buitenland onderzocht moeten worden. Het Eurovisie Songfestival in Düsseldorf is gewonnen door Azerbeidzjan. Het duo Nicky en El scoorde met het liedje Running Scare de meeste punten. Als tweede eindigde Italië en derde werd Zweden. Nederland haalde de finale niet. Gisteravond werd bekend dat de drie J's als laatste zijn geëindigd in de tweede halve finale donderdag. Het weer vanochtend eerst in het westen bewolkt en een paar buien, later ook in de rest van het land. Het wordt 14.